is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De van Turkije is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Simaf, een plaats op ruim 100 kilometer van de stad Bursa. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Verder zijn gebouwen beschadigd en zit een groot deel van Simaf zonder elektriciteit. Het westen van Turkije wordt vaker getroffen door aardbevingen. Het gebied ligt op een breuklijn in de aardkorst. Oud-IMF-topman Stroos-Kaan komt de komende ochtend op borgtocht vrij in afwachting van zijn proces. De Fransman zit vast in New York op verdenking van verkrachting van een kamermeisje. Om vrij te komen moet hij een miljoen dollar borg betalen. Verder heeft de rechter bepaald dat hij 24 uur per dag bewaakt moet worden. Eerder vandaag nam Stroos-Kaan ontslag bij het IMF. Hij zegt al zijn tijd en energie nodig te hebben om zijn onschuld te bewijzen. In Staphorst is een jongetje van drie bij een tragisch ongeval om het leven gekomen. Hij was op straat aan het spelen toen zijn vader thuis kwam. Die wilde zijn auto achteruit inparkeren en zag niet dat het jongetje achter de auto was langsgelopen. De vader reed zijn zoontje aan. Het kind overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de play-offs voor Europees voetbal heeft ADO Den Haag thuis met 4-2 gewonnen van Roda JC. ADO speelde lang met 10 man, spits Boulikin kreeg kort voor rust rood. In de andere wedstrijd won Heracles thuis met 3-2 van Groningen, onder meer door twee goals van Armenteros. Hier kreeg Groningen-speler Kieftenbelt kort voor tijd een rode kaart. returns zijn zondag. Ook in de strijd om promotie en degradatie zijn play-off wedstrijden gespeeld. VVV won uit bij Volendam met 2-1. En verder werden gespeeld FC Den Bosch Excelsior 3-3. Veendam Helmond Sport ook 3-3. En Cambuur Zwolle 2-1.